Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In België hebben vijf terreurverdachten hun straf gekregen voor de aanslagen in Brussel. Drie daders moeten levenslang de cel in. De andere verdachten hoeven dat niet, omdat ze geen strafblad hadden... of al een straf in Frankrijk hebben gekregen voor de aanslagen in Parijs. De daders waren volgens de rechter al schuldig, maar moesten nog wachten op de uitspraak. En dat had te maken met de jury die moest meebeslissen, vertelt correspondent Ardy Stemerding. En dus heeft die jury de afgelopen paar dagen weer helemaal in afzondering gezeten. Mochten niet communiceren met de buitenwereld. Niemand wist ook waar ze eh, zaten. En kreeg iedereen ineens vanmiddag in de loop van van de middag een paar uur geleden een mailtje en een appje. We zijn eruit. Eh, kom naar de rechtbank. In 2016 waren bomaanslagen in de metro van Brussel en op de luchthaven Zaventem. 35 mensen overleefden dat niet. Bedrijven die nog veel olie, gas of kolen gebruiken... krijgen daarvoor veel meer subsidie dan werd gedacht. Jaarlijks gaat er tussen de 40 en 46 miljard euro... naar bijvoorbeeld de luchtvaart, grote staalbedrijven en ook kolencentrales. Blijkt allemaal uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag van klimaatminister Jette. Hij berekende zelf eerder dat het gaat om zo'n 4,5 miljard euro. Maar nu blijkt het dus 10 keer zoveel te zijn. En maar even terug naar België, want daar is afgelopen week op zes basisscholen brand gesticht. De politie denkt dat het gebeurt uit protest tegen de verplichte seksuele voorlichting. Op Franstalige scholen moet dat voortaan zeker twee uur per jaar gebeuren. En scholen zijn bang voor nog meer branden, vertelt deze verslaggever. Je kan ook geen politiepatrouille bij elke school zetten. Eh, dus op dit moment is de denkpiste om vooral heel erg in te zetten op het beter informeren van ouders. Ja, want veel van die ouders worden beïnvloed door het nepnieuws dat online rondgaat over de lessen. En teleurstelling bij die fans van hamkaas, want die chipsoort heeft een nieuwe smaak gekregen. Snackfans klagen op social media dat het hamkaas smaakje nu helemaal weg is en zijn helemaal niet tevreden. Snackspers en 3FM-dj Mark van der Molen begrijpt dat wel. Nou ben ik niet de grootste hamkaas-fan op de wereld. Maar af en toe zo, eh, ja, toch wel een lekkere guilty pleasure. En er zit, er zit een beetje een gekke uh, nasmaak aan die wat bitterder is dan normaal. En de verhalen die je hoort over minder kaas, eh, die kan ik zeker onderstrepen. In het nieuwe recept zijn minder ingrediënten gebruikt en ook minder zout. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond en vannacht is het fris en een graad of 10. Het weekend weer dan volop zon, volop zomer en een graad of 25. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu het weekend in. enjoy this trip with me. I wanna be your emotion. Be your emotion. Why don't Het Van Zon, Zee, Zandvoort en

door die wildersbrui verbrand. Lekker gebakken, laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer doen? De Formule 1, de Formule 1. Ja, daar moeten we heen. ze zitten vol. Iedereen gaat uit zijn bol. De kop die staat te zweten. Iedereen moet eten. De treinen uit het circuit. Missen wil je niet. De Formule E. De Formule 1. Ja,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 Loosen up.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

zo snel gingen de jaren. Wij staan nu weer waar het begon.